Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een vliegtuigje dat gisteren vermist raakte boven Alaska... is teruggevonden op dichtgevroren zee. Alle tien inzittenden zijn om het leven gekomen, melden de lokale autoriteiten. Het toestel verloor op zo'n 50 kilometer van de bestemming Nome... in het westen van Alaska het contact met de verkeersleiding. De Amerikaanse kustwacht begon daarna met helikopters een zoekactie... die werd bemoeilijkt door sneeuw en mist. In de loop van de dag werd het vliegtuig vanuit de lucht gespot... Het is het derde Amerikaanse vliegtuigongeluk met dodelijke afloop in acht dagen tijd. Vorige week woensdag kwamen 67 mensen om het leven... toen bij Washington een commercieel toestel en een legerhelikopter op elkaar botsten. Twee dagen later vielen zeven doden bij een crash van een ambulancevliegtuig in Philadelphia. FC Twente speelt de Europa League-wedstrijd tegen Bodø Glimt donderdag toch in een vol stadion. De club kreeg deze week van de voetbalbond UEFA te horen... dat het als straf enkele vakken leeg moest laten tijdens de wedstrijd in Enschede. Maar Twente blijkt die wel te mogen vullen met jongeren. En de club heeft nu 2500 kaartjes verdeeld onder jongeren uit de regio. De UEFA strafte Twente omdat er tijdens de wedstrijd tegen Besiktas vuurwerk werd afgestoken. De wedstrijd tegen Bordeaux Glimt is de heenwedstrijd in de tussenronde van de Europa League. Een week later is de return in Noorwegen. Een Stradivarius-viool uit 1714 is in New York voor minder geveild dan was verwacht. De nieuwe eigenaar heeft er 10 miljoen dollar voor betaald. De schatting vooraf was een opbrengst van 12 tot 18 miljoen dollar. De viool wordt beschouwd als een van de beste violen die Stradivarius heeft gebouwd. Het instrument stamt uit zijn gouden periode...